Jobboots met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad Libië, die moet zorgen voor stabiliteit. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft daartoe opgeroepen na de Libië-top in Parijs. Volgens Ban hebben de landen op de top afgesproken dat de VN een grote rol krijgt bij de ontwikkeling van Libië. De Franse president Sarkozy zei na de top dat er per direct 15 miljard dollar aan bevroren Libische tegoeden wordt vrijgemaakt. De Veiligheidsraad wordt gevraagd een nieuwe resolutie aan te nemen, waardoor wereldwijd bevroren tegoeden van Libië kunnen worden vrijgemaakt. De 60 landen en organisaties die deelnamen aan de top in Parijs willen de nieuwe machthebbers in Libië helpen om de economie weer op gang te krijgen. Nederland neemt 22 gevangenen over van Curaçao. Dat gebeurt op verzoek van de Curaçaose minister van Justitie Wilsou. De gevangenen komen uit Bonaire. Ze zijn veroordeeld in de periode dat de Antillen nog één land waren. Uit veiligheidsoverwegingen konden ze toen niet in de gevangenis op Bonaire worden opgesloten en gingen ze naar Curaçao. Nu Bonaire sinds oktober vorig jaar een Nederlandse gemeente is, moeten de eigen gevangenen daar worden opgesloten. Minister Wilsou zei dat anderhalve week geleden in de Volkskrant. Van de 22 gedetineerden gaan er 17 terug naar de gevangenis van Bonaire. De andere vijf komen om veiligheidsredenen tijdelijk naar Nederland. Staatssecretaris Knapen voor ontwikkelingssamenwerking heeft een bezoek gebracht aan de Somalische hoofdstad Mogadishu. Het is voor het eerst in 25 jaar dat daar een Nederlandse bewindspersoon op bezoek is. Knapen heeft met hulpverleners en met autoriteiten gesproken over de bestrijding van de hongersnood in het land. Ook bezocht hij onder zware bewaking een vluchtelingenkamp buiten de stad. Volgens Knapen moet er dringend iets gebeuren om te voorkomen dat de Somaliërs omkomen van de honger. Het weer... Vannacht vrij helder met hier en daar enkele mistbanken. Het koelt af tot 13 graden in Zeeland, tot 7 in Groningen. Morgen zonnig, het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden. Zaterdag nog iets warmer. Dit was het NOS. so much from If I found I could fly Well I'd soar to the sun Say. Has someone been more unforgettable in every way?